Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De PvdA-top is bij elkaar gekomen. Naar verluid wordt gepraat over de positie van staatssecretaris Mansveld. Die kreeg harde kritiek van de Vera-enquêtecommissie. Ze zou de Kamer onjuist hebben geïnformeerd, net als haar voorgangers. Volgens de commissie heeft oud-minister Eurlings de Tweede Kamer zelfs misleid... door cijfers bewust te rooskleurig voor te spiegelen. PvdA-kamerlid Hoogland concludeert dat bij de Vera bijna alles misging wat mis kon gaan... De SP vindt het hele Vera-project één groot fiasco. En volgens GroenLinks hebben opeenvolgende bewindspersonen en topmensen van de NS en de KLM maar wat aangeklungeld. De Vera-treinen hadden veel gebreken en moesten al na een paar maanden van het spoor worden gehaald. De moeder van twee baby's die dood werden gevonden in Herugowaard is aangehouden. Het is een vrouw van 31 uit Alkmaar. Haar DNA komt overeen met dat van de gevonden kindjes. En daarmee is nu ook duidelijk geworden dat de baby's familie waren van elkaar. Of het jongens of meisjes waren is niet bekendgemaakt. De eerste baby werd drie weken geleden gevonden in een huis. Bij het onderzoek werd daar bijna twee weken later ook het tweede lichaam gevonden. De bewoners van het huis zijn geen familie van de baby's. De gemeente Haaksbergen had geen vergunning mogen afgeven voor het monstertruck evenement waarbij vorig jaar drie mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank heeft de gemeente nooit onderzocht wat de risico's waren. De stichting die het evenement organiseerde had niet vooraf verteld hoe de stunt eruit zou zien... en de gemeente heeft daar ook niet naar gevraagd. En met het oog op de veiligheid van het publiek had de gemeente een risico-inschatting moeten maken, zegt de rechter. Het weer in het noorden blijft het de komende uren nevelig. In de rest van het land is het bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 17 graden. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon.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 Eh, verder natuurlijk eh, aandacht voor de vinyl top 50. waarvan de nieuwe lijst ook alweer online staat. Dus we gaan maar gauw beginnen met Bruce. Ja! thinking that tomorrow everything will be alright. But tomorrow's falling number, your number one by one. You wake up and you're dying. You don't even know what from. Well, they shot you point blank. You've been shot than that behind what was asked. But what they asked, baby, wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check. And on all the pretty little things that you can't ever have. And on all the promises that always end up point blank. drum counted four. You grabbed my hand and pulled me out on the floor. You just stood there and held me, and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. like just another stranger waiting to get born. de Bas, zoals hij ook, ook wel genoemd wordt van het eh, album The River. Ja, ja. Het eerste nummer wat u hoorde, dat was uh, Ties That Bind. En het tweede nummer wat u hoorde, dat heette Point Black. Ja, en uh, zo gaan we natuurlijk vrolijk verder met Alma Broes. Um, ja, ik ben, ik ben u natuurlijk wel even wat informatie schuldig. Uh, Oké, Douglas Frederick, eh, Springsteens vader, was eh, van Iers-Nederlandse eh, afkomst. En zijn moeder, Adele Anzerilli, was van Italiaanse afkomst. Ehm, vanaf de jaren 60 speelde Springsteen in meerdere bands, waaronder de Castiles, Steel Mill, <coughs> <coughs> sorry, Dr. Zoom en The Sonic Boom. En in 1972 werd de zanger ontdekt door John Hammond, die al eerder Bob Dylan ontdekte. Springsteen tekende in dat jaar dan ook een contract bij Hammonds werkgever Columbia Records. Zijn eerste album, Greetings from Ashbury Park, eh, eh, New York, eh, NG en de, ja, en, en, moet ik zeggen. Uh, New Jersey zal dat waarschijnlijk zijn. Eh, verscheen in januari 1973 en was vernoemd naar de badplaats Ashbury Park. Waar hij in het begin van zijn carrière in kleine clubs optrad. In september 1973 verscheen zijn tweede album The Wild, The Innocent en The East Street Shuffle. Eh, hoewel deze albums in eerste instantie niet aansloegen, werden, ze jaren later werden ze platina. Springsteen brak door met zijn derde album Born to Run. Geweldig album trouwens. Hebben we ook al eens gehad. Uh, augustus 1975. Intussen had Springsteen in 1974 de samenstelling van zijn band, de E Street Band, gewijzigd. De rangschikking werd Clarence Clemens op eh, saxofoon, Steve Van Zandt op gitaar, Danny Federici op orgel, Roy Bitten op piano, eh, Gary eh, Talent op basgitaar en Max Weinberg op drums. 1975 besprong, besprong <clears throat> eh, bezocht, moet ik zeggen, eh, Springsteen, Springsteen voor het eerst Europa en gaf op 23 november een optreden in Amsterdam in de RAI. Nou, de grotendeels van eh, de mensen die, eh, die ik net noemde... die spelen ook op eh, dit album mee. Dat wil zeggen dat Roy Bitten nog steeds piano speelt en orgel doet. Dan Clarence Clemens, intussen niet meer onder ons, op saxofoon. <clears throat> Danny Federici op orgel. Bruce Springsteen zelf natuurlijk vocals en gitaar. Dan hebben we ook nog Gary Talent op bas... En Steve Vincent op gitaar en Max Weinberg drums. Dus dat zijn al die mensen die wel al eerder Die doen op dit album ook gewoon mee. Dus de complete E Street Band. De band is dus niet meer compleet natuurlijk. Want onder andere de saxofonist Clarence Clemens is er niet meer. Maar die schijnt wel opgevolgd te zijn, als ik het goed heb, door zijn zoon. En die speelt ook weer saxofoon. Goed, <clears throat> zometeen weer meer. Maar we gaan eerst even naar de actuele stand van zaken in de vinyl 50. En terwijl natuurlijk naar de nieuwe binnenkomers. En de eerste, dat is... Eh, ja, de eerste eh, die ik tegenkwam waarvan ik dacht van... hey, dat is best wel leuk. Dat is een eh, remake, een remastered versie van Peter Gabriel's nummer 4. Oftewel Security. En van dat album wat binnenkomt op nummer 29... gaan wij luisteren. The Rhythm of the Heat. stands the shadow with the spear. blijft altijd aparte muziek maken. Prachtig mooi. Ja. Eh, goed, we gaan gauw door. Want eh, we hebben een hoop te doen vandaag. En eh, we hebben veel mooie muziek voor u. Onder andere natuurlijk Bruce Springsteen. Het album The River. Dat overigens, en dat is natuurlijk ook weer een interessant verhaal. dit jaar precies 35 jaar oud is. Hè? Ja, het is uitgekomen in 1980. Dus het is 35 jaar oud. En ik, ik moet dat nog heel eventjes nakijken. Maar ik dacht dat er daardoor ook iets eh, speciaals uitgekomen is. Maar dat, dat kijk ik nog eventjes voor u na. Dat hoort u zo meteen van mij. Eh, want ik heb er eh, nog wel iets over gelezen. Maar dat hoort u zo van mij. We gaan gauw door met Springsteen van het album The River. Weer twee stukken achter elkaar. Ehm, omdat het zo mooi verdeeld is, draaien we kant 1 en kant 3 en kant 2 en kant 4 zo door elkaar heen. Dat, dat maakt het leuk. We gaan volgens. luisteren naar Sherry Darling en Cadillac Range. Hier is Bruce de Bas Springsteen. Yeah! maar toch, hè? <laughs> Ga maar door, die mensen. Hij gaat maar door. Hij gaat maar door. <laughs> niet te stoppen, die man. Nee. Eh, ja, je moet ook geen drie dingen tegelijk doen. Ik zat ook nog even wat te lezen natuurlijk over, eh, over Bruce. Twee nummers dus van het eh, uit 1980 afkomstige album... Ehm, The River, zijn vijfde album dus intussen. En ehm, dubbel LP bovendien vol met lekkere, goede muziek. Ehm, overigens, waar ik het net over had, het album bestaat 35 eh, jaar. En ik zag op Spotify iets voorbij komen van iets... Eh, dat heet Meet Me in the City. En daar staat dan achter een River Outtake. Dus dat zal waarschijnlijk iets zijn. Ik zal het straks even controleren hoor, beloof ik u. Ehm, <clears throat> iets wat eh, niet op dit album staat, maar dat er waarschijnlijk wel iets zijdelings mee te maken heeft. Maar dat gaan we straks wel even bekijken. Dan is weer naar eh, de nieuwe binnenkomers in de vinyl 50. Want ook die moeten we niet vergeten natuurlijk. Mm, nee, eh, nee, nee. En, wat hebben we nu? Eh, we gaan naar nummer 25. En daar komt nieuw binnen de band, Amerikaanse alternatieve rockband Wilco. En deze band heeft een zelf uitgebracht album... Uh, uitgebracht. Ja, <laughs> eh, zelf uitgebracht, eh, Oké. Ja. ja. Nou, op, in, eigen beheer uitgebracht. Zo, eh, dat is de juiste vertaling, ja. In eigen beheer uitgebracht op 16 juli. En de vinylversie is vaak wat later. En kwam uit op 13 oktober. En van het album Star Wars gaan we luisteren naar Pickled Ginger. No one gives us a good side. I'll never let you ride. I'll never bet you don't know. I saw my this in the night. I'll never let it show. No when I'm towing the drag. When no one gets a zig to the side. vind het een beetje jammer om hier onze tijd aan te verdoen. Ik vind het echt helemaal niks. Nee. Ik vind het echt helemaal niks. Maar ja, dat kom je wel eens een keer tegen eh, om de Vader. Het komt kort voordat wij beginnen met het programma, komt dit online. En eh, heb je niet altijd de tijd om dingen te checken. Maar, en dingen eh, voor te luisteren. Nou maar ik dus- vind dit dus absoluut niks. Bagger. Dus gewoon bagger. Is dus mijn mening? Ja. Ik vind het niks. Nou, het is ons beide mening. Het is, het is echt helemaal niks. Dus uh, daar gaan we niet meer door. Dat kunnen we u niet aandoen. Dan gaan gauw terug naar Bruce. Want ja. dat, is, dat is veel leuker. Jackson Cage gaan we van het draaien van het album Driver. River. drifts off into Turns a corner and drives down the street To a row house and she just melts away like a scenery in a river mass, but it's Citizen Kane. bloody wound. But I wake up so downhearted, girl. I see you feeling so tired and confused. I wonder what it's worth to me. Just waiting to see some sun. Never knowing that day will ever come. Left alone standing out on the street till you become the hand that turns the key down in Jackson King. titel van dit nummer is wel duidelijk. Als je het niet zou weten, kan je het bijna raden. de <laughs> titel van het werk is I'm a Rocker. Nou, dat is hij hoor, die broers. dan ik dat nog heel wat liever dan die bagger die we net eventjes uh, tussendoor hadden. Hier, eh, dus, ehm, Tja, ik kan er niks aan doen. Nee. En daarvoor hoort u... Eh, en van ditzelfde album hoorde u Jackson Cage. En dit was I'm a Rocker. Bruce Springsteen van het album The River. God, lekker is dit. Hè? De, de, de, energie spat daar echt vanaf. Van ja, heerlijk. Nou, we gaan gauw door, want we hebben nog veel meer te doen. Wat krijgen we voor leuks nu? Eh, nou, dit is een band die heet uh, eh, The Black Bottle Riot. Oh. En die hebben een, eh, derde album uitgebracht onder de titel Indigo Blues. En eh, van dat album wat binnengekomen is op nummer 24... gaan we luisteren naar Cranmy Sinner. Ehm, oh, vertel nog even, wat was het? Want ik kan het zo, dat heb jij allemaal. Black Bottle Riot met Crowny Sinner. Oké, okay, wij gaan door met eh, Bruce Springsteen. Van zijn prachtige album, 35 jaar oud alweer. En eh, weer twee nummers achter elkaar. En het eerste heet Two Hearts. you've made up your mind. It's been such a long, long time since it's been good with us. somewhere back along the line, you lost your love, and I lost your trust. just another useless memory holding you tight. Or just some other ghost down on the street to whom you stop and lightly speak when you play a song by. Ja, prachtig hè. Two Hearts van eh, Bruce Springsteen, gevolgd door eh, Fade Away. Twee nummers van het klassiek, classic album waar wij vandaag heel veel muziek van kunnen draaien. <laughs> Want als ik eerlijk ben, dan is wat er nieuw binnengekomen is in die, in die vinyl 50 vandaag. Dat is eh, meer bagger dan wat anders. Dus eh, daar zullen we niet al te veel aandacht aan besteden als u het niet erg vindt. We houden wel van muziek hier, toch? Zo is dat. Eh, we gaan gauw door, want ehm, ik moet nog twee nummers zien te draaien voor, voor het, drie uur. Ik weet niet of dat lukt. We gaan het gauw doen. Hier is Independence Day van Bruce the Boss. getting loose. Nothing we can say is gonna change anything now. I will be leaving in the morning from St. Mary's Gate. We wouldn't change this thing even if we could somehow. Cause the darkness of this house has got the best of us. There's a darkness in this town that's got us too. But they can't touch me now, and you can't touch me now. They ain't gonna do to me what I watch them do to you. So say goodbye. It's Independence Day. It's Independence Day all down the line. Just say will just be swept away. So say goodbye, it's Independence Day. Papa, now I know the things you wanted that you could not say. gehaald. Nou ja, houdt u eh, het laatste stuk van kan 3 nog eh, te goed natuurlijk. Want we gaan straks nog even door, hè. We gaan naar het nieuws en het weer. En ik kan u alvast... Eh, er is weer sensationeel nieuws, want het heeft weer een staatssecretaris gekost.